Levi van Eck met het NOS-journaal. Rusland zegt met een passende reactie te komen op het besluit van Nederland... om Russische diplomaten het land uit te zetten. Wat die reactie is, is nog niet bekend. Volgens minister Hoekstra moeten de Russen weg... omdat Rusland weigert visa te verstrekken aan Nederlandse diplomaten. En omdat het land spionnen naar de ambassade in Den Haag stuurt. Nederland gaat daarom een maximum stellen aan het aantal Russische diplomaten. Dat mogen er niet meer dan vijf zijn... En dat betekent dat er zo'n 10 moeten vertrekken. Ook sluit Nederland het consulaat in Sint-Petersburg. In de binnenstad van Paramaribo is het stil op straat... na de uit de hand gelopen anti-regeringsprotesten van gisteren. Vannacht gold daar een uitgaansverbod... en de politie heeft vandaag de inwoners opgeroepen... zoveel mogelijk thuis te blijven. Demonstranten drongen gisteren het Surinaamse parlementsgebouw binnen... en richtten vernielingen aan. Ook werden winkels geplunderd. Na de onlusten van gisteren zijn 83 plunderaars opgepakt. De politie is nog op zoek naar de organisator van de demonstratie. Bij een steekincident in de bibliotheek in Dordrecht... is vanmiddag een man van 22 zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en hij is aanspreekbaar. De dader is voor zover bekend nog spoorloos. De Britse uitgeverij van Roald Daal heeft een aantal boeken laten herschrijven. Naar eigen zeggen is beledigend taalgebruik verwijderd. De wijzigingen gaan vooral over de beschrijvingen van personages uit de kinderboeken van Daal. Zo zijn woorden dik en lelijk weggelaten. Ook zijn sommige typeringen genderneutraal gemaakt. De Oompa Loompa's uit Shaki en de Chocoladefabriek worden nu kleine mensen in plaats van kleine mannetjes genoemd. De uitgeverij doet dit om ervoor te zorgen dat de boeken met hun tijd meegaan. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er verspreid over het land wat regen vallen. Het komt af naar een graad of 9.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 En dan wordt af en toe zo... Pakken ze die plaat weer eens op als ze hem ergens waarschijnlijk in een restaurant gehoord hebben. <laughs> en dan denken ze, vrouw, oh, we gaan er een leuke remix van maken. Het komende uur een hoop lekkere muziek. Zometeen onderweg een beetje shownieuws over Lil Kleine. Ja, die is weer terug. Maar is nog even lekkere muziek. Wat dacht je van Diego Porcenetti met Move Your Body. En ook nog een oude klassieker van uh, Teardrops. Je hoort alleen niet op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Rock Main Stage. a little vibe, I'm rolling again. drums, yeah, that's how I skips it. Bow. Nothing but pepper in my kitchen. Big bass face, big weight when it kicks in. Might check one, two, live, no lip sync. This one here, cold like ice cream. Follow my gut and thoughts that I think. Visualization equals a high vibration. That's my kind of statement. Take time, be patient. What's meant for you will not pass you by. You know me, I'm the vibe type. Spit two bars and a bust the mic. I've been patiently waiting for so long. They thought I was done, they were so wrong. I came back rolling so strong. This time I keep marching on. Waiting, waiting, waiting. keys to be holding tight. Just follow the light. Come alive at night to my peace to be holding tight, tight, tight, tight. yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. the gallon, vibes for the geezers, vibes for the smokers, vibes for the healers, vibes for your bass bits, vibe for your tweeters. This vibe here is straight off the meters. UKG for life, it's a keeper. Shout to the new school, shout to the leaders. Please hold me a while. Yeah, hold a little wine, hold a little wine. Hold a little vibe, hold a little vibe. Two step four four, that's what I like. Pull out the deck, start rolling tight. If you got it, I'm pressing. you're holding the essence. I've had to ask some questions. I felt like I was destined. Took the wrong path, learned lessons. This time round is progression. No bad vibes, no aggression. I put it all in my session. It takes time, so no stressing. Nice and pure and refreshing. For the vibes I'm investing. Might check, one, two, testing. testing. for it, yeah. Waiting for it, waiting for it. Waiting for it, yeah. I'm waiting for it, Come alive at night, tell my peeps to be holding tight, just follow the light. tight, just follow the light. Just follow the light. Mad Jam, Lamont en Scott Diaz met Waiting. En daarvoor natuurlijk die remix van uh, Teardrops. GFM's antwoord, de Nightwalk. Boef en Lil Kleine hebben hun nieuwe single Herinneringen... hebben ze een record gebroken van meest gestreamde track in Nederland... op de eerste dag na de release. De single werd uh, vrijdag ruim 846.000 keer bekeken. Dat was natuurlijk eh, vorige week. Het record stond al op naam van Boef... en in juli 2020 behaalde zijn single Toet en Bol 679.000 streams op één dag. Het ultieme dagrecord in Nederland staat op de naam van Duncan Lawrence. Op de dag na zijn overwinning op het Eurovisie Festival. dat was in 2019, eh, werd zijn hit Arcade in Nederland liefste 1,24 miljoen keer beluisterd op Spotify. En Lil Kleine lijkt in de single herinneringen te verwijzen naar zijn ex-vriendin Jamie Vaas. Iemand anders moet je pijn verzachten, want ik zet je bij deze uit mijn gedachten. Zo rep de artiest die door eh, Vaas beschuldigd werd van mishandeling. Dus ja, dat is allemaal wat hè. Dus we zijn benieuwd of die, eh, of die weer eh, een beetje terug gaat komen eh, met zijn carrière. Nu heeft hij natuurlijk de dank aan Boef dat hij het hè, meest gestreamd is. Maar dat is natuurlijk samen met Boef. of die solo ook zo ver kan komen nog. Voorlopig denk ik het nog niet. En uh, De La Soul rapper David uh, Joluscour is afgelopen zondag op 54-jarige leeftijd overleden. Zo meldt de Rolling Stones. De doodsoorzaak van de artiest, ook bekend als Togo, de Dove of Plug 2, is niet bekend. En hij had recent ook een optreden onder de naam Dave. Kwakkelde al enkele jaren met zijn gezondheid hij maakte geen geheim van dat hij problemen met zijn hart had. Vorige week was De Soul tijdens de uitreik van de Grammy Awards nog onderdeel van een hip-hop tribute. Maar alleen hij was daar niet bij. Het Amerikaanse trio De Soul brak eind jaren 80 wereldwijd door met het debuutalbum Three Feet High and Rising. Daarop stonden onder meer het nummer Mima Self dat in Nederland in 1989 een nummer 1 hit had. Daarna scoorde de reformatie top 10 hits met Say No Go en Ring Ring Ring, haha heet. Ja, misschien dat je, dat je denkt van ik heb helemaal geen idee. Moet je maar even googlen, De La Soul. Want eh, toen ik nog een jong jochie was, eh, toen was het erg populair allemaal. En ik heb alle, alle hits en alle albums eh, van hun heb ik gewoon thuis staan. Daar was ik vroeger, toen ik een klein jongetje was, luisterde ik daar graag naar. Nou ja, klein, hè? <laughs> was geloof ik een jaar of 14, 15 dat die muziek erg populair was. En nog een beetje nieuws. De Zuid-Afrikaanse rapper Kieran Forbes. Hij was 35 jaar oud. Bekend onder zijn artiestennaam AK. Eh, is, vorige week vrijdagavond doodgeschoten in de kustplaats Durban. Zijn goede vriend, chef en entrepreneur Tebello uh, eh, Motsoan overleefde de schietpartij ook niet. De twee, eh, de twee vrienden. <laughs> Zo, komt er lekker uit. Biertje jongens, kom. De twee vrienden bevonden zich buiten het restaurant... en waren waarschijnlijk op weg naar een nachtclub voor een optreden van, eh, van Forbes. Ze liepen naar een auto en toen ze door de twee gewapende mannen benaderd werden... die hen van dichtbij neerschoten. En eh, ja, die daders die uh, vluchten daarna per voet weg. En het motief van de schietpartij wordt nog onderzocht. Zijn politiewoordvoerder tegen tegen de BBC. En mogelijk dat de rapper en chef slachtoffer van een liquidatie het wordt niet uitgesloten, want eh, ja, Zuid-Afrika is het een beetje normaal dat je daar gewoon eh, op straat neergekrald kan worden. En zeker, eh, ja, hè, achterliggende gedachten heeft het waarschijnlijk natuurlijk met de rappers te maken. CFM wordt genoeg gelul. Terug naar de muziek. Krasi Bitsa heeft weer een oude plaat in een nieuw jasje gestoken. Hier is Cumbiano. y recordarte.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 En zo werd het even tijd voor de partyupdate. Wat voor leuke feesten er allemaal gaat op deze zaterdag 18 februari 2023. Nou, zoals altijd beginnen we eerst met het Brainwash in de Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom.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 En als we verder doorlopen komen we bij Club R daar is iedere zaterdag Throwback. Dat begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En dat is natuurlijk hiphop en R&B. En voor meer informatie afgekort alleen de letters throwback.nl. Of eh, kijk even op de website air.nl. En nog zo'n feestje in de Melkweg. In Amsterdam natuurlijk Encore. En vanavond het thema It's a London Thing. En dat begint zoals altijd rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En dat is ook hiphop en R&B. En voor meer informatie aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. En de de line-up, die ga je daar allemaal meemaken. Want dat hebben ze nog een beetje geheim gehouden. En eh, een wat groter feestje. The End Paris Indoor Immerse Festival. The Last Check-In. Dat is niet in Amsterdam. Dat is dus op de Hemkade in Zaandam. Dat is om 9 uur begonnen, gelijk met ons. En dat duurt tot 6 uur in de ochtend een indoor eh, festival. En eh, ja meer informatie theandparis.com of eh, mk 48nl Daar vind je al die informatie. CFM antwoord? muziek. Daarvoor zie ik aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond, begin van je stapavond. Tot middernacht zijn we bij je met nu op de radio Friends. Di Giaro met Roses at Sunrise. Rocker Main Stage. Yo creo across the Netherlands En daarvoor C. met uh, Paragon. zijn antwoord en Nightwalk. We gaan eens even kijken naar eh, de Nightwalk 10. Welke platen zijn er erg populair en welke platen eh, ja, worden gedraaid in de clubs, op de festivals, op de radio en op de streams. En zijn natuurlijk ook dan erg populair. Deze week op 10 Bob Sinclair. De remix van Fisher met World Hold On met Steve Edwards. Op 9 Eat Everything en Shazar met Get Up. Op 8 Floor Plan met Make Me Wanna. Extended remix 7. De Marcus Live remix van Kashmir en Dajé met Brighter Days. En op 6 deze week Todd Terry en Riverstar met This Is The Sound. Op 5 Floorplan met we Gave The Honor. Op vier Harry Romero met Revolution, de Housemaster Extended Edit. Want hij maakt natuurlijk wel geen housemuziek. Op 3 deze week tot Terry en Mans met uh, Provence. Op 2 D.O.D. met uh, Set Me Free. En deze week nog steeds op 1 uit Nederland. Jengi met Bel Mercy. En die ga je misschien straks nog horen bij DJ DJ Kelly of bij DJ Mouse. Wij hebben hele andere muziek voor jou, Petto. Wat dacht je van Floorplan? Die plaat staat eh, op nummer 5 In de Nightwalk 10. We give the honor. Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. am one, I am many. En daarvoor horen we DJ Cone en Mark Palazzo met Got It All. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Als je natuurlijk op zit te wachten, maar ja, het moet hè.